Raymond Seré met het NOS-journaal. Radko Mladic wordt deze ochtend formeel aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij was tijdens de oorlog in Bosnië begin jaren 90 de opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Mladic gaf leiding bij de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo en bij het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Hij werd ruim een week geleden opgepakt. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van groenten uit EU-landen opheft. Het Russische verbod is volgens de Commissie disproportioneel, onder meer omdat de komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. Wat wel de bron is, is nog altijd onduidelijk. Inmiddels zijn 18 mensen overleden door een besmetting met EHEC. Bij een olieraffinaderij in Wales zijn bij een explosie vier mensen omgekomen. Door de ontploffing brak er brand uit, maar die is inmiddels bedwongen. De explosie is waarschijnlijk het gevolg geweest van een fout tijdens onderhoudswerkzaamheden. De vier slachtoffers konden na een paar uur zoeken worden geborgen. In Engeland is een variant van de ziekenhuisbacterie MRSA in koeienmelk aangetroffen. Volgens wetenschappers van het tijdschrift The Lancet heeft de bacterie zich kunnen ontwikkelen door overmatig gebruik van antibiotica door Engelse boeren. Die proberen zo ontstekingen aan de uiers te remmen. Volgens de wetenschappers is de melk uit de supermarkt nog gewoon te drinken. In de Amerikaanse stad Arizona zijn bij schietpartijen zeker zes doden gevallen. De politie vermoedt dat een man van 73 vijf mensen heeft doodgeschoten en daarna zelfmoord pleegde. De schietpartijen waren in en vlak bij de stad Yuma. Over het motief is nog niets bekend. In Johannesburg is Albertina Sisulu overleden, een van de vrouwelijke boegbeelden van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ze speelde een belangrijke rol in de Vrouwenbond van het Afrikaans Nationaal Congres. Haar man, Walter Sisulu, was ook een vooraanstand strijder tegen apartheid. Albertina Sisulu was 92 jaar. En dan het weer, het is helder en droog. Overdag wordt het warm en zonnig, temperatuur van plaatselijk meer dan 25 graden. Ook zaterdag is het warm en zonnig, maar vanaf zondag neemt de kans op buien weer wat toe mogelijk met onweer.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.